Asielminister Faber wil er vanaf, maar de gemeente en het COA zijn bang dat het dan een chaos wordt en dat de opvang dan duurder wordt. Er zou waarschijnlijk meer noodopvang nodig zijn en die is duurder dan normale opvang. De inspectie heeft een Rotterdamse jeugdzorginstelling onder verscherpt toezicht geplaatst... omdat ze zich niet aan protocollen houden. Afspraken over de veiligheid van pleegkinderen worden niet vastgelegd of helemaal niet gemaakt. Daardoor kunnen pleegkinderen gevaar lopen. Deze Rotterdamse stichting was betrokken bij de zorg voor het toen tienjarige pleegmeisje uit Vlaardingen... dat ernstig werd mishandeld door haar pleegouders. Koningin Maxima en premier Schoof zijn zondag in Vaticaanstad... voor de inauguratie van paus Leo XIV. De installatiemis is zondag om 10 uur op het Sint-Pietersplein. Dat is het officiële begin van Leo's pauschap... en van zijn rol als bisschop van Rome. En het wordt weer een spannende dag voor fans van Ajax. Vanavond hebben ze een nieuwe kans om kampioen te worden. Als PSV verliest van Heracles en Ajax van Groningen wint... pakken de Amsterdammers de kampioenschaal. Maar trainer Dick Lukien van Groningen is er klaar voor om het zo moeilijk te maken. Hadden jullie vroeger thuis een dag in de week dat het gehaktdag was? Nee, nee. nee wij, wij waren thuis wel, en dan heb ik het over toen klein was, wel hebben van gehakt. Maar eh, we hadden niet een bepaalde dag daarbij. Zou woensdag dan misschien een eh, ja, nieuwe dag kunnen zijn voor Gehaktag? zou mooi zijn. Ja, voor Groningen staat er ook wat op het spel. Als ze winnen of gelijk spelen tegen Ajax... blijven ze in de race om de play-offs voor Europees voetbal. Het weer, af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en veel zon. Op de Wadden wordt het niet warmer dan een graad of 15. In Limburg kan het 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat nog file tussen Appenkerk en Horen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began. De ballads gooi je hier op ZFM. Goedemiddag luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Sailor, Traffic Jam. Gevolgd door Roxette, It Must Be Have Be Love. En ik ga door met The Birds, Turn, Turn, Turn. door vrijwilligers, binnen en buiten Zandvoort. Kunt u moeilijk of geen gebruik maken van het openbaar vervoer, de belbus of vervoer door het OV-taxi? En moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts of een familiebijeenkomst? Een vrijwilliger kan u zowel binnen als buiten de regio halen en brengen. En als het nodig is, meelopen naar een afdeling in het ziekenhuis. Aanvragen doet u minimaal vijf werkdagen van tevoren... De kosten voor een aantal weloverwegende locaties, zoals het ziekenhuis, zijn vaste tarieven. Buiten de regio betaalt u een kilometerprijs en eventuele parkeerkosten. De afrekening regelt u zelf met de vrijwilliger. Soms komt het voor dat u geen vervoer, maar alleen begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u van het vervoer van een OV-taxi of een rolstoeltaxi gebruik maakt. Ook dan kunt u een beroep doen op een van onze vrijwilligers. Informatie 5717373. 5717373. De volgende is Billy Swan. I can help. 1. 1. Dr. Hook and His Medicine Show was een Amerikaanse rockband die in de jaren 70 en 80 populair was. Er stonden bekend om een unieke mix van rock, country en pop. En de muziek bevatte vaak humoristische en soms ondeugende teksten. De band werd opgericht in 1967 en kreeg bekendheid met de hits zoals Sylvia's Mother en The Cover of the Rolling Stone. Hun stijl was vaak speels en ze gebruikten theatrale elementen in hun optredens, wat bijdroeg aan hun charme. De band heeft door de jaren heen verschillende bezettingen gekend. Maar hun muziek blijft tot op de dag van vandaag geliefd bij vele fans. Die ik heb gekozen voor Dr. Hook en is met een show met Sylvia's Mother, The Cover of the Rolling Stones en Where Your Love with a Beautiful Woman. Veel plezier. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.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 goodbye. Please tell her goodbye. in één. één, één. Oh, I don't believe it. That we're big rock singers. We got golden fingers, and we're loved everywhere we go. Like we sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture? Katie who embroideries on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone.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 En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel van mij ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zo. is blijven liggen Maar ik voel me uitgeteld Het lichaam lam geslagen Als door de griep geveld In de alledaagse dingen Schuilt een groot verdriet Ik moet opnieuw beginnen Maar zo ver ben ik Dit waren de kast met Hart van Mijn Gevoel. Vrouwencafé. Een plek waar alle vrouwen of mama's van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we de koffie binnen... en bij warme dagen doen we dat lekker buiten. Terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over van alles en nog wat. Want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen die ons informatie komt geven over een veel voorkomende hulpvraag. En het is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. De aanmelden kan bij Vivian Poppel, telefoonnummer 06 3404 5202.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 De activiteit is elke eerste en derde zondag van de maand van 10.30 uur 30 tot 14 uur. Er kunnen spelletjes worden gespeeld, bijvoorbeeld rummikup of kaarten. Er wordt vers gekookt, een warme twee gangen lunch... De kosten zijn 10 euro inclusief een kopje thee of koffie vooraf.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 Omdat het brood ligt soms bij de Gedechnisch soms op het Alexanderplein. one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. Dit wordt Kingston met charge. Ik ga het eerste uur eindigen met Elton John. Club at the end of the street.